Maar ook leiders uit het Midden-Oosten bellen in. Voor Nederland doet minister Kaag mee aan de conferentie. Macron benadrukt dat het geld direct naar hulporganisaties in Libanon zal gaan en niet naar de regering. Opnieuw is het coronavirus vastgesteld op twee Nertse bedrijven, meldt het ministerie van Landbouw. Het gaat om een bedrijf in de Oost-Brabantse plaats Elsendorp en eentje in het nabijgelegen Vredepeel in Limburg. De bedrijven worden zo snel mogelijk geruimd, zegt het ministerie. In totaal is nu op 29 Nertse bedrijven in Nederland het coronavirus vastgesteld. In het noordoosten van Tsjechië zijn bij een flatbrand zeker elf mensen om het leven gekomen en tien gewond geraakt. De brand brak uit op de 11e verdieping van het complex. Volgens de brandweer kwamen zes mensen om in een appartement in een flat. Vijf anderen stierven doordat ze in paniek van de 12e verdieping naar beneden sprongen. Over de oorzaak is nog niets bekend, maar vermoed wordt dat de brand is aangestoken. Voor de eerste jaren zijn de verkiezingen in Wit-Rusland geen gelopen race. President Lukashenko probeert vandaag van zijn kiezers een zesde termijn te krijgen. Maar voor het eerst is er serieuze oppositie. Die wordt geleid door Svetlana Tiganovskaya, de vrouw van een opgepakte presidentskandidaat. Haar campagnebijeenkomsten werden de laatste weken massaal bezocht. Een onbekend fenomeen in Wit-Rusland. Zeer waarschijnlijk zal Lukashenko aan het eind van de dag de overwinning opeisen. Maar de oppositie gaat nu al uit van fraude. Het weer. Het is heet vandaag met temperaturen van 30 graden op de Wadden tot 37 in het zuidoosten.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 Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten.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 Allereerst is daar You Win Again uit 1980. En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. that you've been seen a running around. I know that I should leave, but then I just can't go. You win again. that I should not complain. I love you still. You win again. Crossroads, number 1 country hit baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crow I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running wild, kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills. I can't live without you, and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? say that every little dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget, cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky-tonkin' with my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore. When you come home, A am feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project. heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie... die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts... zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus keert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. the old men in the club car. Penny a point, ain't no one keeping score. Won't you pass the paper bag that holds the bottle? And feel the wheels are rumbling neath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steel. Others with their babes asleep Helms maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg or a glass, in smaller Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend.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 De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. zijn wat Cajun-invloeden te horen, waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster.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 Crossroads, crossroads, crossroads. country tiptopper. In the land where time means nothing, you can often lose your mind. Now place your bets, or better yet, just join a conga line. Fifteen Cuban minutes can turn night into day. They're dancing on the table down at El Frente. Another entry in the of my mind put to a test. When we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West, they come to make the move dogs and roosters frolic on birds who flew north across the Gulf Stream, and everybody heard. Now the clock just keeps on ticking. I hear it everywhere I go, and I sing along in cars and bars along Calle Ocho. God bless Ricky Ricardo and little Ricky too. They set my mind on island time. How about you? The Greeks and the Egyptians had sundials in the sand. Now we have atomic picture the Big Bang. Still, I prefer the simple way. Let's take it to the street. More walking and less talking. Ten time with your feet. Fifteen Cuban minutes still stands the test of time. Like a Salas photograph or a Kenneth Patchin rhyme. If you're looking for a launch pad, no news, just hearsay. Don't bother with the Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Lund... er zijn mensen die western music maken... en die het soort vriesdrogen zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e-eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just bears. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off. Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me Them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. got them bare. You know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes, I agree. And there's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? seems extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. In the spotlight. spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album, die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De spotlight is voor Billy Keeble met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place. this song's for you. Straight from my heart, a few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. song is just for you. Straight from my heart. It's in every word. My broken heart wrote, And I it play. You'll know right from the start. This song is just for you, straight from my heart. waits at home. There's a sweet thing in the corner, smiling at me, and I'm caught between a rock Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. all night. law come to get you if you don't walk right. Morning comes when there's no room in the tank. They be drunk, strewn out like driftwood along the bank. De titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen.